Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft sancties ingesteld tegen het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wil het hof straffen voor de arrestatiebevelen die zijn uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-defensieminister Galant. De Amerikaanse sancties bestaan uit financiële straffen en visabeperkingen. Vorige week probeerden de Republikeinen in de Senaat al sancties door te voeren... maar de Democraten hielden dat tegen. Nu heeft Trump het per decreet geregeld. Sinds vorig jaar in groep 8 van de basisschool de doorstroomtoets is ingevoerd... gaan minder leerlingen naar een praktijkschool of het VMBO, meldt Nieuwsuur. De scholen zien een afname van 15 De doorstroomtoets wordt rond deze tijd gehouden. Scoort een leerling beter dan de leerkracht had verwacht... dan moet het schooladvies daarop worden aangepast. Daardoor gaan meer kinderen naar HAVO of VWO. Vakbond CNV ziet weinig in het voorstel van minister Van Heijem... om niet langer toe te staan dat werkgevers de huisvestingskosten van arbeidsmigranten inhouden op hun loon. Van Heijem wil zo voorkomen dat de huisvesting als verdienmodel wordt gebruikt. Maar het CNV noemt de beperking een schijnmaatregel... en vreest dat de huur straks wordt geïnd met tikkies, machtigingen en contant geld. Het debat in het Belgische parlement over de regeringsverklaring gaat zijn tweede nacht in. De Kamerleden begonnen woensdagochtend om 10 uur te debatteren en ze zijn nog niet klaar. Volgens Vlaamse media lijkt het erop dat de oppositie er doelbewust een uitputtingsslag van maakt. Zo werd premier De Wever steeds weer teruggeroepen zodra hij even de Kamer had verlaten. Het debat gaat onder meer over bezuinigingen van 23 miljard euro... en een nieuwe belasting op beleggingen. Maar ook over het feit dat het debat al zo lang duurt.